Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse politie heeft 18 verdachten doodgeschoten. Ze zouden een overval op een geldtransport hebben voorbereid. Om die overval te voorkomen gingen agenten naar een gebouw waar de bendeleden zich ophielden. Het idee was om hen nog voor de overval te arresteren. Het vuurgevecht duurde anderhalf uur. Ook een agent raakte gewond. Russische en Belarusische vertegenwoordigers mogen dit jaar weer bij de uitreikingen van de Nobelprijzen zijn. Dat besluit leidde tot onbegrip bij onder meer de Zweedse premier Christerson. Vorig jaar waren de Russen en Belarussen niet welkom vanwege de oorlog in Oekraïne. Een derde lander die vanuit Oekraïne gevlucht is... houdt voorlopig het recht op opvang in Nederland, zo bepaalde de Raad van State. De overheid wil eigenlijk dat derde landers op 4 september Nederland verlaten... tenzij ze asiel aanvragen. In sommige vergelijkbare zaken werd een andere uitspraak gedaan... en daarom gaat de Raad van State waarschijnlijk eind november... een definitieve uitspraak doen om eenheid te scheppen. CDA-lijsttrekker Henry Bontebal heeft zijn eerste toespraak gehouden. Hij vindt dat Nederland een land is geworden met twee gezichten. Hij wil aandacht voor de mensen die moeite hebben om rond te komen. Het CDA wil onder meer de kinderbijslag fors verhogen. De transferperiode in het Europees voetbal is voorbij. El Ghazi en PSV gaan uit elkaar. De aanvaller kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Gravenberg verruilt na één jaar Bayern München voor Liverpool. De Egyptische zakenman Mohamed Al-Fayed is overleden. Hij was onder meer eigenaar van het Britse warenhuis Harrods en de Londense voetbalclub Fulham. Al-Fayed begon in zijn thuisland met ondernemen en verhuisde eind jaren 60 naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn zoon Dodi had een relatie met prinses Diana.